Blijkt uit onderzoek van het SCP, e het Sociaal en Cultureel Planbureau. In het derde kwartaal had 46% van de kiezers voldoende vertrouwen in de regering. Dit kwartaal is dat 52%. Volgens het SCP hangt het toegenomen vertrouwen samen met het aantreden van het kabinet Rutte. De onderzoekers plaatsen wel een kanttekening. De politieke onvrede is nog steeds niet verdwenen. Een groot deel van de burgers blijft ontevreden over de politiek. Job Cohen wil de leider blijven van de PvdA, ook als de uitslag van de statenverkiezingen tegenvalt. In het NOS Radio 1-journaal zegt Cohen dat hij wil voorkomen dat VVD, CDA en PVV de meerderheid krijgen in de Eerste Kamer. De PvdA hoopte met Cohen aan het roer de grootste te worden in de Tweede Kamer, maar zit nu in de oppositie. Cohen zegt dat hij wil doorgaan met wat hij belangrijk vindt voor Nederland, de lasten eerlijk verdelen. De Deense politie heeft gezocht naar explosieven in de flat van een van de terreurverdachten die zijn gearresteerd. Flatbewoners werden geëvacueerd. Het is niet bekend of er explosieven zijn gevonden. De vijf verdachten werden dinsdagavond opgepakt. Volgens de Deense en Zweedse politie stonden ze op het punt om een aanslag te plegen op de krant Jyllandsposten in Kopenhagen. Die krant publiceerde vijf jaar geleden de omstreden spotprenten van de profeet Mohammed. Tot besluit het weer. veel plaatsen nevel of mist. Verder vandaag grijs met dooi in de westelijke helft van het land. In het oosten blijft het licht vriezen. Morgen, Oudjaarsdag, regent het eerst, maar later wordt het droog. Het wordt 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journal. In Circus Zandvoort